De ANWB had al gewaarschuwd voor een zware spits. Betogers willen naar Den Haag om daar te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Gisteravond was er al een boerenprotest met trekkers bij het Binnenhof. Andere actievoerders gaan naar andere locaties om te protesteren. Plannen om distributiecentra van supermarkten te blokkeren werden gisteren door de rechter verboden. Bijna driekwart van de boeren ontkent dat er een stikstofprobleem is in Nederland, blijkt uit onderzoek van Trouw. Ook worden vooral jonge boeren steeds radicaler. Tweederde van hen steunt de harde koers van Farmers Defence Force. Het Huis van Afgevaardigden in Washington stemt vandaag over een afzettingsprocedure tegen president Trump. In de aanloop naar die stemming heeft president Trump een woedende brief geschreven aan de democratische voorzitter van het huis Pelosi. Volgens Trump is ze bezig met een kwaadaardige kruistocht en hij spreekt ook van heksenprocessen. Honderden leerlingen in de zorg en de kinderopvang overwegen om te stoppen met hun opleiding na een vervelende ervaring tijdens hun stage vakbond FNV opende een meldpunt na een uitzending van Reporter Radio over misstanden in de zorg. Daar kwamen al 540 meldingen binnen. De meest gehoorde klacht is dat stagiairs als volwaardige werknemers worden ingezet, vooral tijdens vakanties. Een Iraanse immigrante van 31 die deze zomer verdronk in het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is aangetroffen in Nederlandse wateren. Haar stoffelijk overschot werd in augustus gevonden vlakbij IJmuiden, meldde de NOS en het AD. Ze zat met 19 andere mensen uit Irak en Iran op een boot, maar die kwam op het kanaal in problemen. De Iraanse vrouw verdronk daarbij. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog en geregeld zon en het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A7 richting Zaanstad voor knooppunt Zaandam 3 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor het knooppunt 3 kilometer. Dan de A9 richting Amstelveen voor Akersloot 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging.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 Daar hoor je alles over hier bij ZFM. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je op deze dag... waar de boeren op dit moment de A9 oprijden en blokkeren. Het wordt weer zondag. disappear How do I stop myself from being just a number? How will I hold my head to keep from going on? fall Zandvoort. 12 over 8. En inderdaad, de boeren die, eh, zijn, hebben zich verzameld bij, eh, bij het AZ-stadion. En rijden de A9 op en blokkeren die. En eh, ja, de politie vindt dat niet leuk. Dus dat wordt nog, wordt nog interessant. We houden het in de gaten voor je. En ondertussen draaien we gewoon lekker muziek hier bij ZFM. Zoals deze van Camilla Cabello. Lion. it didn't happen. bij ZFM. Ja, en het is eh, nog een weekje, dan eh, is het alweer kerst.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 Wish your brother Merry Christmas all over the land. Daar zijn ze weer, de kerstbelletjes. Donny Hathaway, This Christmas. Ja, hadden we gisteravond gemeenteraadsvergadering... en ik denk dat het college wel met een kater wakker wordt. Want het voorstel rond het Watertorenplein is, is eh, gisteravond weggestemd. En verworpen. En volgens sommige partijen gaat het dus, dus nu weer, weer langer duren met het Watertorenplein. Het wordt vervolgd. Gaan wij door met muziek hier met Ilse de Lange, Blue Bittersweet. Sweet. just demolition, some reconstruction Consider consideration, interpret interpretation Someone to follow, someone to look to, someone to hold you While you search for liberation on the road to salvation confidences Determined determination Frustrated, we're a frustrated nation No one to follow, no one to look to No one to hold you Starving in desperation On the slow, steady road to hell bij ZFM in de ochtend. Ja, en dan even nog een update. Inderdaad, eh, inmiddels eh, heeft de politie de A9 afgesloten. En dat betekent dat de boeren bij eh, Akersloten weer af moeten. En zo wordt het vervolgd. Buiten is het 7 graden op de officiële ZFM thermometer. En wij gaan door met Derek en Leila. Domino's. 1970. Leila. En dit was hem de volledige, lekkere, lange, complete uitvoering. Hier bij ZFM in de ochtend. Goedemorgen Zandvoort. and tried to tell and a drink. I know how low it can sink. My heart, my heart is better than i that. It's a fight in my life. Or raise a hand to my wife. I saw my children as different space. Dreaming of a sunnier day, oh, that never came. How could it have been? Well, the present is the past. It's hard to believe. de nieuwe George Michael. This is how he wants you to. Hier bij ZFM waar het 8 uur 38 is. Ik vertelde in het intro al iets over het WK in Heemstede. En ja, er komt een WK in Heemstede en heeft ook een kuipbocht en auto's. En daar vertel ik je zometeen van alles over. Naar deze plaat van Paolo Nutini. Echt een beetje, ja, het is wel een kerstplaat. pride. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Sky, Paolo Nutini... met dat prachtige stuk van Charlie Chaplin in het midden uit de film The Great Dictator. En kijk naar die film, dat is echt een prachtige protestfilm. Maar ik vertelde je al, 135 dagen tot de Formule 1... maar 217 dagen tot het WK modelautoracen in Heemstede. De absolute wereldtop komt naar Heemstede. En ook daar wordt keihard gewerkt aan het circuit. Ze lag al een beetje richting Zandvoort eh, van wij hebben alle kuipbocht. Maar eh, ze verwachten ruim duizend eh, mensen die daar eh, komen kijken en racen met modelauto's. En dat gaat allemaal plaatsvinden 22 tot en met 25 juli op het circuit Heemstede. Modelautoracen, het WK. Santana hier bij ZFM waar het 8 uur 48 is. En Santana komt naar Nederland volgend jaar. Ja, ergens begin van het jaar. Kijk op de site van Mojo en dan zie je er alles van. Gaan wij verder met Maan. Jij en ik tegen de wereld. Ik denk dat de boeren dat ook denken. Het is jij en ik tegen de wereld. Of jij en ik tegen elkaar zo lekker man, nu zijn we hier beland Eerst liepen we zelfs door de appie hand in hand In de liefde en de ruzies vinden we balans We staan voor hete vuren, maar we geven het een kans Soms wil ik je zoenen of duw ik je weg Kunnen we lachen na gevecht Jij en ik passen perfect niet bij elkaar vind je me lastig of vind je me lief. Geef je me alles of geef je me niets. Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik tegen de wind. en we gaan samen naar bed. Ik knuffel je van achter terwijl jij de koffie zet. Maar soms dan kijk ik in je telefoon Baby. kerstfeest wens ik iedereen. Zo met z'n allen om de kerstboom heen. Met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen. Dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen. Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein. En dat het altijd vrede mogen zijn. Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Zo met z'n allen. met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen. Dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen. Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein. En dat het altijd vrede mogen zijn. Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. En zo is het maar. Eddie Wally hier op ZFM. Bijna 9 uur. En we gaan nog even door met ABBA. En ik heb het gisteren ook gedaan. Onze grote vriend komt hier vlak achteraan. left the station just when it was two.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 Met eigenlijk hetzelfde liedje. Ja, dan is het eh, bijna 9 uur. Voor mij tijd om nog even eh, het programma van ZFM voor de kerst met jullie door te nemen. En dat is een eh, vol programma. We gaan veel doen met kerst. Het begint zaterdag of vrijdag al. We hebben een speciale Zandvoort lunchuitzending. En dat doen we vanuit Nieuw Unicum. En is de hele uitzending is van 12 tot 4. Een echt een leuk live programma met onder andere Rui Buringen. En allemaal gasten. De burgemeester zal er ook zijn, dus dat is echt een leuk programma. Kerstavond, eh, traditioneel, zenden we het kerstoratorium van Bach uit. Daar beginnen we om 8 uur mee, dus dat zal ongeveer 11 uur duren. Eerst en tweede kerstdag herhalen we dan die mooie lunchuitzending vanuit het Nieuw Unicum. Maar 28 december, dan zitten we live op de ijsbaan. Dan zitten we van 12 tot 5 uit, live vanaf de ijsbaan. 3 januari, de nieuwjaarsreceptie, daar zijn we natuurlijk aanwezig. Tussendoor nog de nieuwjaarsduik. 7 januari het nieuwjaarsconcert. En dat gaan we dan 12 januari weer herhalen. Dus genoeg te horen en te zien, ook via de live webcam hier bij ZFM. Dan is het eh, nu bijna 9 uur. Ik, eh, ik, laat je achter met het eh, nieuws. Met daarin ook het laatste nieuws over de boeren die inmiddels ook de A1 geblokkeerd hebben. En na het nieuws en de reclames starten we met de nummer 1 van Amerika... die na 25 jaar daar eindelijk op één staat. Nou, dan weet je het denk ik wel. Tot zometeen. Wens wenst jullie allemaal fijne dagen en...